Twee uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De militaire machthebbers in Soedan hebben voor het eerst met de oppositie gesproken over een overgangsregering. De gesprekken waren productief, maar er is nog geen compromis. De militaire machthebbers willen na twee jaar verkiezingen. De oppositie wil eerst vier jaar een regering van burgers en daarna verkiezingen. En vorige maand werd dictator Bashir na 30 jaar afgezet door het leger. Drie leden van de militaire raad in Soedan die zijn gisteren ontslagen... omdat ze nauwe banden hebben met Bashir. De eerste 77 Nederlanders die zijn teruggehaald uit Sri Lanka... zijn gisteravond geland op Schiphol. Buitenlandse Zaken haalt alle 3 tot 400 Nederlandse toeristen terug... vanwege de aanhoudende dreiging van aanslagen in Sri Lanka. En de kosten worden betaald uit het calamiteitenfonds. In heel Frankrijk zijn gisteren weer gele hesjes de straat op gegaan, ondanks toezeggingen van president Macron. In Straatsburg liep het protest van ongeveer 3000 gele hesjes uit op ongeregeldheden. Demonstranten gooiden met stenen naar de politie, die zette traangas in. De gele hesjes die noemen de maatregelen van Macron loze beloftes. En een goed doel in België roept mensen op de spaghetti-saus weg te gooien... die ze hebben gekocht voor de actie Kom op tegen kanker. De saus is gemaakt van gehakt waar de E. coli-bacterie in kan zitten. Dat kan diarree, braken en koorts veroorzaken. Het gehakt is gekocht bij een Belgische supermarktketen. Het goede doel is bereid geld terug te geven aan de ruim 200 kopers van, het, eh, van de gehakt saus. Maar hoopt dat de supermarkt misschien met een betere oplossing komt. Het weer nog te trekken buien over het land. Het koelt af naar een graad of zes. Overdag ook buien. Die worden in de loop van de middag minder.